start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Het winterse weer grote problemen. Het KNMI heeft vanaf vanmiddag weer code oranje afgekondigd. Vanochtend kan het op de wegen al gevaarlijk glad zijn. Aan het eind van de ochtend en vanmiddag trekken nieuwe sneeuwbuien over. Daardoor verwacht de ANWB in de avondspits extreme vertraging. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers zo mogelijk thuis te blijven. De NS heeft de dienstregeling aangepast en op Schiphol zijn vluchten geschrapt. Driekwart van de raadsleden wil bij de volgende verkiezingen opnieuw op de lijst, blijkt uit onderzoek van de NOS en raadslid.nu. Ondanks de werkdruk, het niveau van de gemeenteraad en de lage vergoeding. Verreweg de meeste raadsleden zijn tevreden over hun eigen prestaties, maar bijna de helft van de lokale politici is minder enthousiast over het niveau van hun collega's. Ze zijn vaak niet goed genoeg op de hoogte om goed in debat te kunnen met de burgemeester en wethouders, luidt de kritiek. Over de werkdruk zijn ook veel politici bezorgd. De meesten doen hun raadswerk naast een gewone baan. De Nederlandse ambassade heeft Interpol om hulp gevraagd bij een onderzoek naar de dood van een Nederlands fotomodel in Kuala Lumpur. Ivana Smit van 18 viel donderdag van een balkon, 14 verdiepingen naar beneden. Haar familie gelooft niet dat het een ongeluk was, maar heeft weinig vertrouwen in het politieonderzoek, meldt het AD. Tetjan Bloemen heeft een 10 jaar oud wereldrecord van Sven Kramer uit de boeken geschaatst. De Nederlands-Canadese schaatser reed in Salt Lake City de 5 kilometer in 6.01.86. Anderhalve seconde sneller dan het oude record. Twee jaar geleden verbeterde Bloemen ook al het wereldrecord van Kramer op de 10 kilometer. Sven Kramer sloeg de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City dit keer over, omdat hij op trainingskamp is. Het weer, het is bewolkt met plaatselijk mist. In het zuiden ligt de temperatuur rond het vriespunt. Elders is het wat kouder. Vanaf een uur of tien begint het vanuit het zuiden te sneeuwen. Die sneeuw houdt tot in de avond of nacht aan. Er valt 5 tot 15 centimeter. Vanaf morgen gaat het dooien. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De snelwegen zijn allemaal sneeuwvrij op dit moment en daarom eh, een normale ochtendspits. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat wel een lange file. 22 kilometer tussen afrit Geldermals en Knoop het Oude 40 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en Knoop het Ketelplein. 10 minuten vertraging over 4 kilometer. Op de A7 Hoornzaandam tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord 5 kilometer. 10 minuten vertraging. 25 minuten op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 3 kilometer. Op de A27 Breda-Utrecht tussen Knoop het Gorkum en Lexmond 10 minuten over 5 kilometer. Een half uur op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom tussen Alfa aan de Rijn en Leimuiden.